Rond middernacht was er geluidsoverlast. Volgens mensen in de buurt feesten er honderden jongeren. Toen de politie aankwam stoven ze uit elkaar. Een deel vluchtte naar een bouwterrein en raakte daar gewond toen ze over prikkeldraad klommen. De politie nam ook de geluidsapparatuur van de organisator van het feest in beslag. Minister Ollongren vindt dat social media beter en meer moeten waarschuwen voor nepnieuws, zei ze tegen WNL. Kijk, als er eh, op social media filmpjes zouden verschijnen, advertenties zouden verschijnen... waar iets in wordt beweerd wat gewoon echt niet waar is, bijvoorbeeld over eh, de verkiezingsuitslag... ik noem maar een voorbeeld uit de VS, dan lijkt het me verstandig dat die social media platforms daar wel voor waarschuwen. Daarnaast kunnen gebruikers zelf ook alerter zijn nu er een Tweede Kamerverkiezing aankomt. Het heerlijk avondje verliep voor drie kids in Rotterdam gisteren nogal treurig. Hun cadeautjes werden voor de deur weggejat. Een camerabeeld van de dief die met de ingepakte cadeaus wegsnelt gaat rond op social media. De pakjes werden er neergelegd als verrassing door opa en oma. En geen bier, maar kerstbomen. Cafés zijn al een tijdje dicht en dus verzinnen sommige café-eigenaren een ander plan... Deze twee in Gelderland hebben hun terras omgebouwd tot kerstboomverkoop. Je moet wat. <laughs> Coffee to go, eh, dat is echt eh, centenwerk. Dus, eh, en om dan de hele dag voor een paar koppen koffie te gaan staan, heb ik ook geen zin in. We verkopen natuurlijk liefst een biertje en een hakballetje. Maar ja, als we een paar euro kunnen verdienen aan een oliebolletje of een kerstboom, dan pakken we die kans. En het is een succes. Ik merk ook wel dat inderdaad onze vaste gasten heb ik al verschillende kerstbomen aanverkocht. Dus het ook wel gunnen. Toch staan ze het liefst zo snel mogelijk weer achter de bar. De euro's zijn leuk, maar het is niet, eh, lang niet kostendekkend. Nee, nee, nee, nee, nee. Als we al onze uren gaan rekenen, dan eh, kunnen we beter thuis blijven.